Het gebeurde in een huis aan de Reebroekweg in Heerlen. Over het motief van de schietpartij kan de politie nog niet zeggen. Volgens omwonenden ging het om een uit de hand gelopen burenruzie... waarbij verschillende schoten zijn gelost. De man en de kinderen van 45-jarige vrouw zijn ongedeerd. Op de effectenbeurs is het aandeel TomTom hard onderuit gegaan... door het nieuws dat Nokia gratis navigatiesoftware gaat aanbieden voor zijn mobiele telefoons. Tegen 11 uur stond het aandeel ruim 10% lager. Beleggers zijn bang dat de maker van TomToms in grote problemen komt... nu mensen gratis navigatie op hun Nokia-mobieltjes kunnen krijgen. Sinds vorig jaar biedt Google al gratis navigatieapparatuur aan op mobieltjes van Motorola. Voor het eerst in twee jaar zijn meer mensen positief dan negatief over hun financiën in de komende twaalf maanden. Blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de consumenten zijn nog niet echt bereid om grote aankopen te doen. Het algehele consumentenvertrouwen, waarin ook de kijk van de consument op het economische klimaat is meegenomen, is nog altijd behoorlijk negatief. De KNVB heeft 26 supporters van ADO Den Haag een stadionverbod opgelegd. Tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV begin november gooiden ze voorwerpen naar de scheidsrechter en de grensrechters. Scheidsrechter Luinge legde de wedstrijd 20 minuten voor tijd stil vanwege spreekkoren. ADO stond toen met 4-0 achter en twee ADO-spelers hadden rood gekregen. Het stadionverbod voor de 26 supporters geldt voor 9 maanden en gaat deze week in. ADO zelf krijgt geen straf. Het weer, bewolking, af en toe zon en op de meeste plaatsen droog.